Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote storing bij Vodafone vanochtend. Een deel van de klanten kan niet bellen, ook niet of nauwelijks naar noodnummer 112. En ook ziekenhuizen hebben last van de storing, zegt economieverslaggever Bart Kamphuis. Het eh, OLVG in Amsterdam, het Alreine ziekenhuis met vestigingen in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan de Rijn, het Rotterdamse Franciscus Gasthuis en het Dijklander ziekenhuis in Purmerend en Hoorn. Zij zeggen op een website van, nou we zijn even lastig te bereiken. En uh, ziekenhuis Rivierenland in Tiel en het Rotterdamse ziekenhuis hebben een vervangend telefoonnummer op hun website gezet. Volgens Vodafone is de oorzaak van de storing gevonden en hebben steeds meer minder mensen er last van. Scholen die kinderen van expats, statushouders en vluchtelingen lesgeven lopen over. Sommige scholen overwegen of hebben zelfs al een leerlingenstop, zegt een onderwijsorganisatie. Nou, we hebben zelfs nog nooit ehm, een eh, leerlingenstop eh, eh, gekend. Dat is echt uniek hierin. En dat betekent vooral dat scholen het gewoon niet meer kunnen bolwerken. Met name de instroom van kinderen uit de asielopvang is enorm toegenomen. Naar schatting kunnen nu zo'n 2000 kinderen geen lessen volgen. En in Italië is een klopjacht gaande op JJ4. Dat is de codenaam van de vrouwtjesbeer die vorige week een jogger doodde. Het is geen lievertje, zegt correspondent Helene Daans. Blijkt nogal een agressief geval, want die heeft in 2020 ook al een keer mensen aangevallen. En dus is er besloten dat het dier neergeschoten moet worden. Maar zo makkelijk is dat niet. Die beer die heeft zo'n eh, eh, GPS-halsband om haar hals. Maar die batterijen zijn leeg, dus die doet het niet. En het alternatief is dat er nu eh, eigenlijk 24-7 een zoekteam aan de slag is in een afgebakende perimeter eh, in Noord-Italië. Maar het probleem is, in die perimeter zitten wel zo'n 20 beren. Dus je kan niet zeggen, we gaan elke beer vangen. Speciale speurhonden helpen nu mee om de goede beer te vangen. En het weer nog. Het wordt een prima lentedag vandaag. Flink zonnig en bijna overal droog. Alleen vanmiddag is er op sommige plekken kans op een bui. Het wordt vandaag een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat nog 8 kilometer file tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A10. Daar is de weg weer vrij. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Badhoevedorp en Stadshart. 5 kilometer file. En eh, tussen Delft en Schiedam Centrum rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding.